Whatever you need, any time of the day or night. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take celebration starting under the street lights. The scene is being set.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 Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. type of suit me. Got me stunned by her natural beauty. Give tight so she can't refuse me musical skills, so she start me. Right. She tell me she don't want lose me.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 Volgens openbaar aanklager Holder biedt de wet daar genoeg aanknopingspunten voor. Justitie zal hard optreden als blijkt dat het bedrijf wetten heeft overtreden. Na het bekend worden van het nieuws zakt het aandeel BP op Wall Street met 15 procent. Door de lekkende oliebron in de Golf van Mexico is al 76 miljoen liter olie in zee gestroomd. Afgelopen dag is voor het eerst ook olie aangespoeld in de staat Mississippi. BP doet de komende dag een nieuwe poging om het lek te dichten door er een kap overheen te zetten. CDA'ers in de top van de partij leggen zich nu al neer bij een verkiezingsnederlaag. Dat vertellen bronnen binnen de partij aan de NOS. Sinds 2002 leverde het CDA de premier. Maar partijgenoten zien Balkenende niet meer als winnaar uit de bus komen op 9 juni. In de peilingen staat het CDA al wekenlang derde na de VVD en de PvdA. En ook de laatste dagen klimt het CDA niet uit het dal. De NOS heeft met veel prominente CDA'ers gesproken en uit die gesprekken blijkt dat velen de hoop op een goed resultaat hebben opgegeven. Er wordt achter de schermen niet alleen gesproken over de verkiezingen... maar vooral veel overlegd over een nieuwe partijleider. In een reactie zegt premier Balkenende dat hij nog steeds voor goud gaat. De universiteiten krijgen tot 2016 elk jaar 20 miljoen euro extra voor natuur- en scheikunde. Daarmee kunnen ze meer wetenschappers aanstellen en gaan ze proberen om jongeren enthousiast te maken voor deze vakken. Volgens het ministerie van Onderwijs hebben het bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten veel natuur- en scheikundigen nodig... Met de extra miljoenen kunnen de universiteiten bijna 90 wetenschappers aanstellen... en ze willen elk jaar minstens 120 nieuwe studenten aan natuur of scheikunde laten beginnen. Het weer, vannacht vooral in het zuiden bewolkt...